Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het amateurvoetbal voor senioren verschuift steeds meer van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal teams op zondag... de afgelopen vijf seizoenen met bijna 10% is afgenomen. Op zaterdag was er juist een toename van bijna 13%. Dat heeft gevolgen voor de drukte op de velden... want op zaterdag spelen ook bijna alle jeugdteams. De verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer de dag van het gezin wordt. Een andere reden zou zijn dat jonge senioren op zaterdagavond graag stappen en daarom niet op zondag willen voetballen. Bij een ontploffing in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Vijftien mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde bij een gebouw waar Afghaanse kiezers zich kunnen laten registreren voor de parlementsverkiezingen later dit jaar. Volgens de politie blies een zelfmoordterrorist zichzelf op bij de ingang. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in de Afghaanse hoofdstad is niet opgeëist. In Stamperschat in Brabant is vanochtend vroeg een man in een invalide wagen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder van de andere auto is doorgereden. slachtoffer werd rond kwart voor vijf gevonden in de buurt van de Suikerunie. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wat hij precies mankeert is niet duidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden. In de Botlek, in het havengebied van Rotterdam, heeft een grote berg metaalafval in brand gestaan. Rozenburg en ook Brielen hadden last van de rook. De veiligheidsregio stuurde voor Rozenburg een NL-alert. Bewoners kregen het advies de ramen, de ramen dicht te houden. De brand was lastig te bestrijden omdat het vuur diep in de afvalberg woedde. De berg is met grijpers uit elkaar getrokken en het vuur is geblust. Volgens de veiligheidsregio zijn er bij de brand in de Botlek geen gevaarlijke stoffen gemeten.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 Watching the flowers blooming up out of the ground, watching the snow melt down. Boy, you may dig winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad. The days are breezy. You've got the time to say hello and give a smile. A feeling of good is in style. You may dig winter, boy, but spring is my joy. It's something special, haven't you observed? It makes you glad to be alive. It's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only have to believe the day is coming. The world is humming, thinking about how good it will be, and that goes double for me. You may dig winter, boy, but spring is my joy. something special, haven't you observed? It makes you glad to be alive. It's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only have to believe that day is coming. world is humming, thinking about how good it will be. And that goes double for me. You may dig winter, boy, double for me. It may just bring you joy, double for me. You may dig winter, boy, but spring is my joy. Een hele goede morgen luisteraars op deze fraaie zondagochtend. Uh, hoogste tijd voor CFM Jazz. En we begonnen met een prachtig nummertje van uh, Adele eh, Never Let Me Go heet de cd, cd 2004. Met het fantastische nummer eh, eh, Joy Spring. Nou, dat doen we natuurlijk. Genieten van het, de, het voorjaar. Genieten. Nou, voorjaar, bijna zomer zou ik zeggen. Zulke temperaturen de laatste dagen. Dus wie weet, vandaag weer een mooie dag. En ja, als het over de zomer gaat, dan gaat het natuurlijk ook over bloemen. En als het over de lente gaat, gaat het helemaal over bloemen. En, ja, dat is een beetje het thema wat in deze uitzending verwerkt zit. Veel jazzmuziek over uh, en eh, dat is natuurlijk prachtig. Ja, je luistert, eh, je hebt afgestemd op eh, ZFM Zandvoort. En zondagochtend 10 uur de vaste tijd voor een programma... wat al meer dan 25 jaar draait hier op deze zender. CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Uh, ik zei het al, het thema is uh, bloemen. Het is natuurlijk niet zo gek, want uh, de afgelopen gisteren reed het corso hier door de, de streek, zou ik maar zeggen. En daar, daar zaten wel wat bloemetjes op. Dus vandaar Fresh as a Daisy, Glenn Miller. Fit as a fiddle, proud as a cock, bright as a button, sly as a fox, shy as a violin, strong as an ox, light as a feather, blind as a bat, mad as a hatter and nervous as a cat, sweet as a cookie, pure as a dove. That means, mister, I'm in love. I'm fresh as a daisy, tough as a steak, mean as a miser, low as a snake. Scared as a rabbit, small as a mite, gay as a meadowlark, high as a kite, wild as a tiger, drunk as a fool, sour as a lemon and stubborn as a mule, sharp as a razor, smooth as a glove. That means, mister, I'm in love. I'm fresh as a daisy, quick as a flash, slow as a tortoise, mixed as a hash, fierce as a lion, meek as a lamb. Hot as a poker and cold as a clam. Dead as a doornail, dumb as a doe. Spry as a kitten and frisky as a goat. Good as an angel in heaven above. That means, partner, I'm in love. I'm fresh as a daisy, red as a beet, green as a golf course, white as a sheet, raw as an oyster, swung as a gate mild as a cigarette. It sure tastes great. Foggy as London, rough as a bus, solid as a stone wall, and ornery as a cuss. Blue as the sky in the heaven up above. That means, mister. That's all, brother. That's right, partner. We're in love. Glenn Miller, niet te vergeten natuurlijk. Eh, Fresh as Daisy. Zo fris als een madeliefje zou ik bijna zeggen. En ehm, dan heb ik nog uh, Alan Morehouse. Een eh, big band leider. Ook een filmcomponist. Veel muziek gemaakt voor films. En die heeft het mooie nummer. Speelt hij met zijn band Roses and Moonlight. Nou, de maan is nog niet te zien. De zon is er wel inmiddels. Het zijn echte zondagochtendklanken natuurlijk. En eh, we gaan rustig door met eh, de muziek waar eh, bloemen in verwerkt zijn. En als het over muziek met bloemen gaat... dan kan je natuurlijk niet over Astrud Gilberto heen. En een nummer van haar de cd Beach Samba. Een CD uit 1967. Misty Roses. roses. toch een eh, belangrijk thema in de jazz. Heel veel muziek die over rozen eh, geschreven eh, is. En in het bloemenkoor zaten nog niet zo gek veel rozen verwerkt natuurlijk. Maar dat ging natuurlijk om alle voorjaarsbloemen. Hoewel, ik zag al gladiolen, ik zag toch ook wel wat rozen tussen gerberaars, van alles. tijd voor de, muziek voor de echte jazzliefhebbers. En dan kom ik bij Jutta Hip. Hij heeft samen met Zoot Sims een cd gemaakt... En ja, daar staat een prachtig nummer op. Dat speelt eigenlijk in de winter Violets for Your Furs. En viooltjes voor op je bond. Maar dat is een, eh, een bijzondere vrouw geweest. Eigenlijk een vrouw die in Duitsland geboren is. En eh, van Oost-Duitsland naar West-Duitsland gegaan is. In 1955 naar de Verenigde Staten. Een heel bijzonder leven gehad. Maar, en een idool in Japan. Eh, daar wordt echt haar, de muziek verzameld, zou ik bijna zeggen. Jutta Hip, Zoot Sims. Kom ze. Violets for your first. Mm-hmm. Jutta Hup en uh, Zoet Sims. En die Jutta Hip die speelde natuurlijk piano. En eh, Zoet was te horen op de saxofoon. Een prachtige cd is dat geworden. En zeer de moeite waard. Over die Jutta Hip gaat eigenlijk nog het volgende verhaal met Art Blakey. Ik weet allemaal niet of het waar is, maar ik heb het ooit eens gelezen. In de tijd dat die Jutta nog in de Amerikaanse club speelde. en toen was Art Blakey, die vroeg haar toen om mee te spelen op een avond in een club. Maar ze zei nee, want ze zei dat ze dronken was. Maar eigenlijk was ze helemaal niet dronken. Ze voelde zichzelf niet goed genoeg om met hem mee te spelen. Maar eh, Art Blakey zag toch kans om haar naar de piano te trekken. En daar te laten zitten. En ze begon te spelen. En toen ging Art Blakey met zijn band zo'n enorm hoog tempo spelen... dat ze dat niet kon bijhouden. En toen schijnt Art Blakey gezegd te hebben tegen het publiek... Eh, now you see why we don't want those Europeans coming over here... and taking our jobs. Nou, Jutte Hup is eh, jaren weg geweest. De enige die ze nog een beetje contact had was die uh, Lee Konitz. Uh, op een moment kon ze ook niet meer geld van de royalties naar haar overmaken. Was allemaal voetsie, spoorloos. Maar dat is allemaal hersteld. Uh, dat nummer Violets for Your First heb ik ook nog van Johnny Hartman. Prachtige eh, nummer, prachtige uitvoering. Johnny Hartman. Eens even kijken waar ik die heb staan. Uh, van een cd'tje, Fortrain. Train. Violets for Your First. Zelfde nummer, andere uitvoering. Remember, I bought you violets for your first. And there was April in that December. The snow drifted down on the flowers and melted where snow looked like dew on the blossoms as on a summer day. Yes, I bought you violets for your first, and there was crowds passing by. You smiled at me so sweetly. Since then, one thought occurs that we fell in love day I bought you violets for your first. Since then, one thought occurred that we fell in love. prachtige stem van Johnny Hartman. Ben ik een fan van. Volgens mij heb ik, dacht ik, al zijn cd'tjes wel. Eh, en dit was natuurlijk een eh, muziekje wat wel bij het thema past. Viooltjes, alhoewel viooltjes nou niet in een bloemencorso uh, verwerkt worden. Wil je het corso zien? Dat kan nog, want het staat vandaag in, op de gedempte in Haarlem. Volgens mij de hele dag. Het zal wel druk zijn, maar het is zeker de moeite waard. dan heb ik het over The Daffodil Smile, een nummertje van Lee Konitz. Die ga ik erachteraan gooien. Mooi nummer. The Daffodil Smile. allemaal van de cd Lee Konitz meets Jimmy Guff. Eh, dat is een dubbelaar. En daarop eh, is ook nog een uitvoering dat het één cd'tje is. Maar dit is een dubbelaar. Daar staat het nummer op. De Daffodils Smile. Eh, het voordeel van zo'n presenteren van zo'n programma is dat je altijd muziek kan uitzoeken waar je zelf veel van houdt. En dat is onder andere van de zangeres Silje Nergaard. Vorige keer ook iets van gedraaid. Maar nu in de periode van de bloemen, You Send Me Flowers. Silje Nergaard. Van een cd'tje Night Watch uit 2003. Listen boy, you met your match I've closed my heart, secure the latch I'll keep it locked should you decide It's time 我服。 Zeg het met bloemen was ooit een eh, reclame jingle, zou ik bijna zeggen. Eh, Duke Ellington, die heb ik ook. En The Dance of the Flowers. The Waltz of the Flowers. Ellington. Eh, dit heb ik van een cd'tje. Eens even kijken hoe die cd ook weer heet. Dat was Duke Ellington. Duke Columbia Years, een cd 2004. Stond dit mooie nummer op. Waltz of the Flowers. Een zanger die eh, Bobby heet. En Bobby Traub. En eh, die heeft ja, volgens mij tv-programma's gepresenteerd in Amerika. School of Jazz. jazz Stars. En die heeft ook een, het bekende nummer Tiptoe Through the Tulips With Me gezongen. Bobby Traub en his Stars of Jazz, cd 1999 alweer. Bobby Traub. is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Tiptoe from your pillow to the shadow of a willow tree and tiptoe through the tulips with me. Knee deep hours will strike. We'll keep, we'll keep those showers away. And if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me and tiptoe through the tulips with me? knee deep in flowers we'll strive, we'll keep the showers away. And if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me? Come tiptoe through the tulips with me. Hey, baby, won't you tiptoe through the tulips with me? Hey, baby, won't you tiptoe through the tulips de, de Bonnevelden zijn heel veel borden voor de buitenlanders... dat ze niet de velden mogen betreden. Maar ja, daar letten ze niet op. Hè. Ze gaan er gewoon in. Eh, ik zag op dat cd'tje van uh, eh, Silje eh, Nergaat nog een mooi nummer staan. Dat wil ik ook graag laten horen. Silje Nergaat, This is not America. Van diezelfde cd, Nightwatch. Prachtige uitvoering. little piece in me will die. For this is not America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to stare too long. For this is not. melting from the inside. Falcon spiral. Brazilian Guard. Dit nummer wilde ik jullie toch niet onthouden. Het bekend is eh, van de uitvoering eh, David Bowie. Uit de film, dacht ik uit mijn hoofd. En is wel door meerdere jazzmuzikanten eh, opgenomen. we keren terug naar de bloemetjes. Charlie Bird. Mr. Guitar. Een LP uit 1959. En dat nummer heet Lady Lily Low. Deze deelde cd speelde Charlie Bird gitaar natuurlijk. Keeter Betts op de bas en Bertel Knox op de drums. Ik zag dat het opnames uit uit 60 en de, en de LP is pas uitgebracht in 1962. Is een hoog gewaardeerde eh, cd in de jazzwereld. Mr. Guitar Charlie Bird. Eh, toen net hadden we een zangeres Silje Nergaard. En die had een beetje een meisjesachtige stem. Maar er is nog iemand met een meisjesachtige stem. Dat is Blossom Derry. Uh, die heeft ook aardig eh, wat eh, LP's en cd'tjes geproduceerd. En dit is van een live cd uit 1994. Volgens mij was het een soort live optreden op een trip in Australië. Blossom Dairy met een nummertje wat weer bij het thema past. Eens even kijken waar ik Blossom heb staan. Blossom... Even kijken, Blossom Dairy. Ik had er wel ergens... Hier heb ik het. Someone's been sending me flowers. Nou, dat klinkt toch veelbelovend. Het is een live, uh, het zijn opnames van een, uh, uh, een live cd. Someone's been sending me flowers. Oh, what a sweet thing to do. Every new day brings another bouquet, and I don't know who to say thank you to. Sometimes they're thrown through my window, or down through my chimney they fall. Sometimes at night, when I've turned out the light, they come through a crack in the wall. Now that my house is a garden, bursting with blossoms in bloom, I stand there for hours admiring my flowers I'd like to lie down, but there just isn't room. Someone's been sending me flowers, more than I ever have had. Remarkable stuff, but enough is enough. If I see another bouquet, started by sending me bluebells. Oddly enough, they were gray. Each faded bloom had a nasty perfume. Besides being gray, they were paper mache. There followed a garden of fungus. And then, as a tropical treat, he sent me a plant that proceeded to pant and later began to eat meat. The cactus corsage touched me deeply. A beautiful plant in its prime. I felt much the same madly adores me. I know not whom to suspect, since I cannot afford to be madly adored. I do wish you'd stop sending flowers Blossom Derry had succes in Australië. Had eigenlijk overal succes. Eh, een bekende zangeres, heel veel opnames van gemaakt. Zeker zeer de moeite waard. Eh, zij had voor hem, is ook een tijdje in Parijs gewoond. En daar vormde ze de groep The Blue Stars. En dat werd later de Swingle Singers. Nou, die kent iedereen, nog wel met hun eh, Bach-interpretaties. Blossom Derry. Je hebt geluisterd naar het CFM Jazz